De Britten leveren al een tijdje lange afstandsraketten in de vorm van Storm Shadows. Maar ja, tot nu toe was dat op de strenge voorwaarden dat die niet afgevuurd zouden worden op doelen in Rusland zelf. Nu zeggen de Britten voor het eerst, we hebben er geen moeite mee als Oekraïne onze raketten gebruikt op doelen in Rusland. Het Kremlin noemt de uitspraak van Cameron een directe escalatie van het conflict... en zegt dat deze uitspraken de Europese veiligheid in gevaar brengen. De kermis in Emmeloord gaat de komende avonden twee uur eerder dicht. Daarom sluit de kermis niet om tien, maar om acht uur. Volgens de gemeente is die maatregel genomen na de ongeregeldheden van gisteravond. Toen gingen tientallen jongeren met elkaar op de vuist en werden er vernielingen aangericht. China heeft met succes een raket met een maanlander gelanceerd. De lander moet maangruis verzamelen van de achterkant van de maan. En als dat lukt is het een primeur. Tot nu toe gingen maanmissies altijd naar de voorkant. China wil uiteindelijk een maanbasis bouwen en mensen naar de maan sturen. En twee mogelijke kampioenschappen in Brabant dit weekend. PSV kan zondag de titel pakken in de eredivisie. Maar trainer Peter Bos is met zijn hoofd nog niet bij een Eindhovens volksfeest. Ik, ik heb tegen de club gezegd, de mensen die hier daar zich uiteraard wel mee bezig moeten houden... dat ik er helemaal niks vanaf wil weten. Kom niet bij mij aan met die onzin. Ik, eh, ik wil het alleen maar over Sparta hebben. Eén punt is genoeg voor PSV. Een divisie lager in de keukenkampioen-divisie kan Willem II vanavond de titel al pakken. In Tilburg hebben ze er vertrouwen in. Dit eh, wordt hem normaal gesproken. <laughs> ja, het moet wel. Het zal lastig worden in Dordrecht. Want Dordrecht is wel een van de verrassingen van dit seizoen. Maar eh, ik denk een puntje. Ze zijn zo dichtbij dat het nu echt eh, wel gaat lukken. Ja, want ook Willem II heeft aan een punt genoeg voor het kampioenschap. Het weer dan. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Morgen veel zon in het begin, later wat grijzer en dan kunnen er ook wat buien vallen.